die waarschijnlijk besmettelijk zijn. Het is nog geen reden tot grote paniek. De toename leidt nog niet tot heel veel nieuwe ziekenhuisopnames. Ook het CDA wil dat de stikstofplannen worden veranderd. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de stikstofuitstoot op veel plekken omlaag moet. Veel boeren moeten daardoor stoppen. Een meerderheid van de VVD keerde zich tegen die plannen. En nu ook het CDA. Daar willen ze dat ook andere sectoren minder moeten uitstoten. Dit is niet een vraagstuk wat alleen in de agrarische sector eh, speelt. Er, is ook nog industrie, er is eh, luchtvaart. En dat hele plaatje zal, eh, zal bekeken moeten worden... zodat er ook een soort wederkerigheid en solidariteit is in de aanpak van dit grote vraagstuk. Het is niet duidelijk of het kabinet na al deze kritiek de plannen op de schop gooit. En een treurige dag voor Internet Explorer. Het was ooit de internetbrowser van Microsoft, maar morgen gaat de stekker eruit. Volgens deze onderzoeker werd het lang veel gebruikt... omdat het standaard op je Windows-computer mee geïnstalleerd werd. Ze zetten gewoon hun eh, browser op de opleidingssysteem. was daar al. Je klikte meteen op. Het was eh, heel makkelijk om, eh, voor hun om binnen te komen. dus ze hadden heel snel een hele grote marktaandeel. Niet omdat het beter was, maar alleen maar dat, dat het daar al was. En dat mensen hoefden geen werk voor te doen. Maar bijna niemand gebruikt het eigenlijk nu nog. Er zaten een hoop beveiligingsproblemen op. En er is ook veel concurrentie van bijvoorbeeld Google Chrome. Je kan Internet Explorer nog wel even gebruiken. Maar er worden geen updates meer voor gemaakt. Het weer, langs de kust nog wat wolken. Verder volop zon nog de rest van de dag. Morgen en overmorgen ook lekker zonnig. Dan nog een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een fix aantal korte files. Eh, langere files, dat zijn er maar een paar. Na een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en tunnel 9 kilometer met een half uur vertraging.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 Veel van de opvarenden zijn op leeftijd en slecht ter been. Het RIVM denkt dat Nederland aan het begin staat van een nieuwe coronagolf. Afgelopen week steeg het aantal vastgestelde besmettingen met 64 procent. Sinds twee weken neemt ook het aantal virusdeeltjes in het rioolwater weer toe. De toename in de ziekenhuizen is nog beperkt. Daar steeg het aantal coronapatiënten met 12 procent. Een van de grootste broedkolonies van grote sterns in Nederland is weggevaagd door vogelgriep. Van de 7000 vogels die broeden in natuurgebied De Petten op Texel zijn er 3000 dood gevonden.